Het OM heeft geen levenslang tegen hem geëist, omdat El dan geen TBS-behandeling krijgt en mogelijk eerder vrijkomt. Je hoort de officier van justitie. Gedurende de TBS vinden openbare zittingen plaats, waarbij nabestaanden en andere slachtoffers aanwezig kunnen zijn. Er wordt in het openbaar besproken hoe de behandeling verloopt. En een dergelijke procedure achten we in een, deze, zaak als deze... met zoveel impact en zoveel slachtoffers een passende. Vanmiddag komen de advocaten van Fouad El nog aan het woord. Het gaat nog altijd niet goed met de jeugdzorg. Omdat de plannen die die zorg moeten verbeteren niet goed genoeg zijn. Er is al vaak aan de bel getrokken over lange wachtlijsten en steeds duurdere jeugdzorg. En daarom zou het beter georganiseerd worden. Maar een onderzoekscommissie zegt nu dat dat allemaal niet helpt. Omdat er te weinig wordt nagedacht over samenwerken met scholen, ouders en de omgeving van jongeren. Hamas heeft in Jabalia een eerste Israëlische gijzelaar overgedragen aan het Rode Kruis. Daarmee is de derde uitwisseling van gevangenen tussen Hamas en Israël begonnen. Hamas laat vandaag nog zeven andere gijzelaars vrij. Israël laat in ruil daarvoor ruim 100 Palestijnen gaan. En rijen wachtende fans in de kou. Die zie je niet alleen voor wereldsterren als Taylor Swift of Harry Styles. Maar ook voor de spelers van amateurvoetbalclub Quick Boys uit Katwijk. De club speelt volgende week in de kwartfinale van de KNVB-beker tegen AZ. En Hart van Nederland sloot ook aan in de mega lange rij voor voetbalkaartjes. Ik ben er erg op tijd bij. Eh, je weet maar nooit. 750 kaarten gaan er zo uit. Alex, dit zit prima. Ja, het wordt een, het wordt een lange zit. Je bent goed voorbereid. Ja, ja, maar ja, als je wat wil, dan moet je ook wat. Ik eh, moet erbij zijn. Ja, het is toch mijn club. Eh. nou, we hebben er al drie uitgeschakeld. En ik hoop dat we AZ ook gaan uitschakelen natuurlijk. Het zou wel heerlijk zijn. Voor de uitwedstrijd zijn maar 750 kaartjes beschikbaar voor de fans van Quick Boys vanwege de veiligheid. Het weer. In een groot deel van het land valt af en toe een bui. Alleen in het uiterste noorden is het droog en het wordt vandaag een graad of 7. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB.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 They can only do one. van Zandvoort, op 106.9 ZFM. de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het OM eist 30 jaar cel en tbs tegen Erasmus-schutter Fouad El... voor de moord op drie mensen in Rotterdam. In september 2023 werden twee buren en een docent van het Erasmus MC doodgeschoten. De winst van Shell is vorig jaar gedaald met bijna 17 procent. Het resultaat kwam uit op ruim 16 miljard dollar. Daarmee spreekt Shell toch van een goed jaar. En de plannen die de problemen in de jeugdzorg moeten verhelpen werken niet goed. Dat concludeert een onderzoekscommissie. Om lange wachtlijsten en oplopende kosten tegen te gaan... vindt de commissie dat de samenwerking beter moet... en dat de sector flexibeler moet worden. Het weer, de regen trekt weg. Vanmiddag schijnt soms de zon en het wordt een graad of 7.